Ja, dat zijn serieuze jongens. Dat zijn geen kleine schattige slagroomspuitjes. Dan hebben we het echt over 15 tot bijna 40 liter. Eh, en die wegen zo tussen de 2 en de 10 kilo als ze nog vol zijn. Dus dat zijn eh, grote jongens. Ja, en als die grote jongens in een afvalpers terechtkomen... kunnen ze ontploffen ploffen met kans op schade en gevaar voor vuilnismannen. Voorheen zat er statiegeld op lachgascilinders en dat is nu niet meer. De afvalbranche wil dat dat statiegeldsysteem terugkomt. Een man van 44 is vanochtend overleden bij een bedrijfsongeval in Oudebos in Brabant. gebeurde bij een kringloop. Hulpdiensten konden bij aankomst niks meer voor de man betekenen. Waardoor het precies misging weten we niet. De Belgische douane heeft een lading met wel heel bijzondere paashazen onderschept. De dingen bestonden niet uit chocola, maar uit pure MDMA, de grondstof voor ecstasy. De drugshaarsjes waren op weg naar China. Er zouden 10.000 ecstasypillen van gemaakt kunnen worden volgens de douane. En bij Paaspop wordt er heel wat aangemodderd. Het regent klachten over het festival en het gaat dan vooral over het parkeren. Want door alle plansbuien werd dat een modderige boel op de weilanden van boer Anton. En dan is het eh, op grasland uh, net een spons. Ja, op een spons kan je niet lopen. Ja, laat staan rijden. Veel auto's kwamen dan ook vast te zitten. Anton trok ze eruit met zijn trekker. En dat zorgde toch weer voor blije gezichten. We rijden allemaal vast hier. We krijgen hem nog niet meer uitgeduwd. We hopen dat dat karretje zo komt. Want dan eh, kunnen we weer verder. De organisatie van Paaspop roept bezoekers vandaag op om zoveel mogelijk met de pendelbus naar het festivalterrein in Schijndel te komen.